Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De van de schietpartij in San Bernardino in de Amerikaanse staat Californië gedood. De man en vrouw kwamen om het leven bij een vuurgevecht met de politie. Daarbij raakte ook een agent gewond. Er is nog een derde persoon opgepakt, maar het is onduidelijk of die iets te maken heeft met de schietpartij. Bij de schietpartij in een zorgcentrum voor gehandicapten vielen 14 doden, 17 mensen raakten gewond. Britse bommenwerpers hebben de eerste luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van islamitische staat in Syrië. Het parlement gaf daar gisteravond laat toestemming voor. Vier tornado-gevechtsvliegtuigen stegen vannacht op vanaf een Britse luchtmachtbasis op Cyprus. Het is niet duidelijk welke doelen ze hebben geraakt en of de aanvallen succesvol waren. Onder het aantal verdachten in Nederland zijn meer ouderen dan een paar jaar geleden. In 2007 was 1 op de 8 verdachten boven de 50. Vorig jaar was dat gestegen tot 1 op de 6. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 50-plussers worden vooral verdacht van winkeldiefstal, rijden onder invloed en mishandeling. De politie heeft een groot netwerk van mensensmokkelaars in Europa opgerold. Er zijn in totaal 23 verdachten opgepakt voor het smokkelen van vluchtelingen naar de Europese Unie. De verdachten zijn vooral Syriërs en Grieken. Er zouden elke dag zo'n 100 vluchtelingen via de Balkanroute naar het noorden zijn gesmokkeld. Het airboard, dat lijkt op een kleine segway zonder stuur, is in Nederland verboden. Mensen met een airboard mogen daar niet mee rijden op de openbare weg en ook niet mee de stoep op. Het mag alleen in huis of op privéterrein worden gebruikt. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu zou de mini-segway een type goedkeuring moeten hebben als bromfiets. Maar omdat je er niet op kunt zitten, komt het airboard er niet voor in aanmerking. Het weer vanochtend eerst nog wat zon in het oosten en zuiden van het land, maar daarna neemt de bewolking weer toe. Wel blijft het tot de avond droog en wordt het een graad of 10.